Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kopers komen in de problemen omdat ze door de drukte op de huizenmarkt hun hypotheek niet op tijd rondkrijgen. Geldverstrekkers kunnen de grote stroom klanten niet goed aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. De huizenkopers lopen hierdoor het risico op een boete of zelfs op het afketsen van de koop. Vooral in de grote steden is de vraag naar huizen groot. Daarnaast zijn er veel mensen die hun hypotheek oversluiten vanwege de lage rente. En ook dat zorgt voor extra drukte bij geldverstrekkers. In Parijs lijkt de ergste wateroverlast voorbij. Het waterpeil zakt en het Grand Palais heeft daarom de deuren weer geopend. Het museum ligt net als het Louvre dicht bij de Seine. De waterstand in de rivier bereikte vrijdag met ruim 6 meter... de hoogste waterstand in 30 jaar. Het Louvre gaat waarschijnlijk woensdag weer open, het Musée d'Orsay dinsdag. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over een basisinkomen. De Zwitsers mogen zich uitspreken over de vraag of ze voor of tegen een vast bedrag zijn van 2250 euro voor iedere volwassene, het Zwitserse minimumloon. Per kind komt er nog eens 560 euro bij. Het scheelt veel papierwerk, zeggen de voorstanders. Ook moet het makkelijker worden om er bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij te doen. Tegenstanders zeggen dat een basisinkomen Zwitserland te veel kost. De Britse voetbalclub Swansea City heeft een nieuwe eigenaar. Een Amerikaans consortium betaalt zo'n 130 miljoen euro voor 60 van de aandelen. De Nederlandse mede-eigenaar van Swansea, John van Zweden, heeft ruim 5 van de aandelen. Die kocht hij in 2002 voor 60.000 euro en ze leveren nu zo'n 8 miljoen euro op. Het weer volop zon bij 25 tot 28 graden. Aan zee iets koeler. In Limburg en rond de Wadden veel hardnekkige lage bewolking. En later in Limburg kans op stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en veel neerslag. Het KNMI heeft voor die provincie daarom code geel afgegeven. Ook morgen zomers met in de middag en avond kans op een onweersbui. Dit was het en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer file.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 Welkom terug voor mijn twee uur Race Radio uit Zandvoort. En ik wil graag doorgaan met het liedje die ik net moest afbreken helaas. Iedereen is van de wereld. Van Tilau en zijn vrienden. radio op pole position. ZFM, Race Radio.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 ZFM, Race Radio. Ja, we gaan weer over naar het circuit. En daar, Willem van Densen. Willem, hallo. Zet je radio op pole position. ZFM, Race Radio. Goedemiddag. Ja, we, zijn op het circuit uiteraard. Eh, en uh, ja, daar zijn op dit moment eh, verschillende activiteiten uh, bezig. Aan de ene kant staan duizend mensen klaar in de wacht en de hoop van handtekeningen van Max Stappen, Nou, die is nog even op de baan. Niet in zijn eh, Formule 1. Die is uh, een rondrit aan het maken in een open auto. Eh, zwaaien naar het publiek in de duinen. Dat doet hij niet alleen. er rijden wat meer auto's. onder andere met Jan Lammers, uh, Dommersdorp, Michel Bleekmolen. Ooit ook Formule 1 voor de oudvaren Stappen in de stad En onze eergast nemen ze mee. Ja, een liefhebber van de autosport is dat onze voormalige premier Jan-Peter eh, Balrende, eh, die ook eh, heel hele dag al aanwezig is op het circuit Tegelijkertijd vindt er in de lucht een prachtige airshow plans van Flying Bulls. Dat is een stuntteam van Red Bull met een viertal vliegtuigen. Nou, die geven een prachtige show weg. die vier, vliegen met spieren recht omhoog en spatten het weer uit elkaar met heftige rookwolken daarachter. Alsof we naar vuurwerk zitten te kijken, maar dan eh, eh, het groter als een vuurpijl. Dus er is genoeg te doen. Ja, ja. <laughs> Want er is verderop eh, in de verre meer te doen. We krijgen zo dadelijk een optreden dan in het Jumbo familiepark is dat en daar gaat uh, Maan optreden en daarna komt uh, Kroes eh, die daar ook geluid gaat produceren. Dus de mensen worden volop bezig gehouden en dat onder een stralend zonnetje met een lekker verkoelend briesje. Ja, wat wil je meer? Ja, precies. Het is fantastisch weer, hè? Wat dan, ja, wat, wat, dat betreft hebben we mazzel. Ja, helemaal. Ja, eh, bijna ijsboeren weer. Want eh, als <laughs> je hoeveel mensen er met een ijsje in de rond te lopen, doet de ijsboeren eh, zeker goed En, en, straks al een biertje natuurlijk. <laughs> Ongetwijfeld. ja, dat zal er wel in zitten, hè? Ja, ja. ja. Oké, Willem. Nou, ik kom straks nog een keertje bij je terug. Oké. en ah, in ieder geval En ik wens jou heel veel plezier daar, hè? Oh, maar dat lukt wel, hoor. Ja, dat denk ik ook wel als ik het zo hoor, hè?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 Er komen wel eh, steeds bezoekers en mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ook het aantal kraampjes valt dit jaar wat tegen. Kijk, alles was wel vol, ja. Maar een heleboel eh, mensen die vandaag zouden komen staan, die hebben onverrichte zaken weer naar huis moeten gaan door de lange files. Ja, ja dat klopt, ja. Die konden dat niet op tijd halen en die hebben niet in de gaten gehad wat er hier allemaal aan de hand is. En ja, ik had net ook even een eh, gesprekje met eh, de eigenaar van On Air Events. En ja, hij zegt ook, toen, toen zij dit planden, eh, en afspraken was nog dat hele Max Verstappen weekend niet bekend, want anders hadden ze het natuurlijk niet zo gedaan. Dus, eh, maar desalniettemin, ik heb eh, zo even rondgelopen Hans. Ten eerste is het hier heerlijk koel. Dus dat is één. Dus ik zit hier eigenlijk heel lekker. En, <laughs> en er zijn ontzettend veel leuke dingetjes nog te krijgen. Je ziet van alles staan. Eh, eh, eh, boeken, potjes, speelgoed, kleding. ook een van onze Zandvoortse medebewoners, waarvan ik heel benieuwd wist dat hij creatief was, dat is Frans Wedeker. Die staat daar met prachtige schilderijtjes, echt heel, heel mooi, met, met diepte gemaakt. En ja, het, het, is gewoon heel gezellig om even hier een uurtje te snuffelen. Ja, ja ik, hoor, ik hoor wel een hele hoop activiteit op de achtergrond. Dus het is inderdaad gezellig het is heel gezellig. Er zijn heel veel mensen. Er komen toch steeds mensen binnenlopen. En, maar het is niet druk. Ik bedoel, normaal gesproken eh, eh, was het toch echt wel eh, schuifelen langs de kraampjes en langs de tafels. Maar nu heb je gewoon lekker de ruimte. Ja, ja. Dus je hebt, dat heeft wel voordelen natuurlijk. Je kan lekker rustig kijken. Je hoeft niet met je ellebogen te werken. Je hebt ruimte zat. Kruiviaans, hè? Elk eh, nadeel heeft zo Ja, precies. <laughs> Ja, dat is zo. Ja. ja, en wat dat verkeer betreft. Ja, ik heb het vanmorgen aan de lijve ondervonden. Ik kwam uit Hoofddorp vandaan en... Nou, het was één drama was het. Ik ben gelukkig op de fiets. Ja, nog, oh, want ik wist het. <laughs> ja, ik had je gewaarschuwd. Ja, ja, ja. ja wij hebben gisteren eigenlijk het, hetzelfde probleem gehad met eh, de, de, de, beachpopzingers. Wij eigenlijk verkeerd gepland hebben. Want het was, er was zoveel te doen in Zandvoort. Ja, niet normaal. Nee. Ja. Nee, ja, dat was inderdaad... Eh, maar, eh, maar hebben jullie ook niet veel mensen gehad? Nee, wij, wij zaten vol. Oh, ja, Dan, dan, is er toch niks aan de hand? Ja, kwaliteit eh, verlogen zich niet, hè? Oh, het is toch niet te geloven, <laughs> mensen. Voor beachboxingers, u hoort het wel, hè? <laughs> ja. hey, hey, Dolly, hartstikke bedankt. Tot zover. Ik ga straks nog even verder lopen. Ja, is goed. ik denk dat ik ook nog even naar het museum ga. Want daar is natuurlijk straks een prachtig optreden, hè? Hoe, vertel. Ja, er is straks een prachtig optreden van een duo, een, een, eh, een muzikaal duo. En eh, ik denk dat daar de vonken er straks vanaf gaan vliegen. Dat is, eh, het begint geloof ik om half drie. Uh, dus 10 euro twee, inclusief een drankje. Maar mensen, ik denk, als je toch niet op het strand wil zitten... het schijnt daar erg koud te zijn op het strand, hoorde ik net. Nou? En als je dan toch ook niet van racen houdt en niet van rommelmarkten... nou, en je houdt van muziek, dan denk ik zeker dat je even straks naar het Zandvoorts Museum... Eh, ja, dat denk ik zeker dan. Maar ik zou ook zeker even hier langskomen, want doordat het niet zo heel druk is, zijn er nog hele mooie dingen te komen. Ja. Nou, een goede oproep. De Zandvoort, kom aan. <laughs> Zo is het. Zo is het. Hey. En maak een rondje. Ik hoor je straks nog. Is goed. Oké, dankjewel. Doei. Dag. so watch your mouth. I know your game, what you're about. And they say the sky's the limit, and to me this really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way to. Zo bad is het niet. En ik hoorde net van Dolly dat er is nog ruimte en, gelegenheid genoeg... om in de krocht naar de rommelmarkt te gaan. U hebt dan lekker de ruimte. Het is niet zo heel erg druk. Maar volgens haar zijn er hele leuke dingen te koop. En hele leuke dingen te zien ook. Dus ik zou het toch aanraden, ga lekker richting de krocht. Het is, schijnt er heel erg lekker koel te zijn, dus dat is ook wel prettig. En het strand, ja, het strand dat schijnt ook koud te zijn, dus dat is ook niet zo leuk. Dus we gaan eventjes wat anders doen. resourceful when our fingertips go drawing circles in the night. you've heard. radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio. can never seem to count. for me, that's what you are. is what you are. everything I ever want for mine is what you had net eh, Willem van Densen had ik aan de lijn. En toen zei hij van, er zijn allemaal vliegtuigen hier. En wat denk je, de mensen keken allemaal omhoog. Na een lange vol klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie het in een ander licht. mij hoofd vol zorgen had je lichaam in zijn macht. Er komt naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Zo rond eh, tien voor twee gaan we weer eventjes terug naar het circuit. Kijken wat er allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt. Dus dan gaan we weer even naar Willem overschakelen. En weten we allemaal wat het morgen is? Morgen is het weer... they got. day. ik zelf heb geen enkel probleem met de maandag. Want eigenlijk, ik, ja, ik werk niet meer. Dus elke, elke dag is voor mij eigenlijk een maandag of een vrijdag. Dat is het voordeel van niet meer werken. Ja. En we gaan even luisteren naar Adel. Adel, die heeft heel wat eh, eh, concerten gegeven in het, in het En wij hebben het exclusief hier met Rolling in the Deep.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 Dolly, ben je daar? Ja, ja, ja, ik ben er, eh, ik ben er Hans. Ja, ik heb zeker, eh, nou ja, iets belangrijks, iets, iets ontzettend leuks. Want... Eh, door de, kijk, weet je, als je nou zo door Zandvoort loopt, hè, je waant je een beetje in het, in het buitenland, hè, de, de Spaanse sferen en dergelijke. Maar eh, ik ben nu bij het Zandvoorts Museum en daar komt echt de Spaanse sfeer vandaag echt helemaal 100% tot uiting. Want eh, vanmiddag om drie uur, van drie tot vier uur, dan gaat er iets prachtigs gebeuren, jongen. een duo komt, Claudio en Manito, ja. Eh, met het programma dat heet Arpa Moor. Ja. Nou, en dat zijn eh, een, een, dame die speelt op de harp. En tegelijkertijd speelt een heer op een gitaar. En dan echt het, dat, dat vurige Spaanse en Zuid-Amerikaanse gitaarspel bij elkaar. Dat is een prachtige combinatie. En wat nou zo leuk is met dit weer, het is prachtig weer. Dus we gaan niet binnen zitten. Nee, we zitten buiten, lekker in het, op het terrasje. En de artiesten gaan daar dus live optreden. En, uh, spelen met radio? Daar moet wel heel gauw, denk ik. Want anders doen we het straks eventjes, hoor. Vertel eens, ga eens door. Ik ga even je gitaar erbij halen. Hebben we ja. tijd hoor? Ja? Nou, onderhand praat ik dan even door. Ja. Want ik had al verteld hè, dat de entree 10 euro is, inclusief een kopje koffie, thee en een drankje. Dus uiteindelijk betaal je bijna niks natuurlijk. Er zijn nog plekken en eh, doordat het eh, buitenruimte is gemaakt... in dat, in dat gezellige oud-Zandvoortse eh, terrasje... Ja. kunnen de dus stoelen bijgezet worden. Dus mensen... wil je niet naar het strand? Wil je niet naar het circuit? Wil je niet binnen zitten? Maar ben je misschien ook een beetje verbrand met buiten zitten? Kom dan hier naartoe, want je gaat iets heel unieks meemaken. Als het goed is hoor je nu... Ja, ik hoor wat, ja. Mm. We zijn even aan het stemmen. En dan, eh, dan kunnen de mensen alvast een heel fijn voorproefje krijgen van wat er straks om drie uur gaat gebeuren. De inloop is om half drie, dus vanaf half drie kunnen mensen binnenkomen wandelen. Hoor eens. Hoor eens even horen. hey, Dolly. En, en wij hebben niet eens 10 euro voor betalen. Kun je nou, nagaan. Nou, mooi, hè? Nou, en dan nog die harp erbij. Nou, je gaat niet weten wat je hoort. Mensen, kom allemaal, want dit is echt iets unieks, hoor. En in het zonnetje met een, met een borreltje erbij. Nou, wat wil je nog meer eigenlijk, toch? Een wijntje erbij. En eh, nou, mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Dit soort dingen gebeurt alleen maar in Zandvoort, ja. hè? Ja, bruisend, bruisend Zandvoort. Want als er niemand komt, dan gebeurt het niet meer. Nee, nee, nee. Nee. Nou, nou, daar stopt Noortje, alhoewel Noortje stopt er niet zo gauw mee hoor. Die, eh, <laughs> er komen vast mensen, het wordt vast hartstikke gezellig. Dat denk ik ook wel. Als ik het zo hoor, kan het er niet meer stuk. Nee, zo is het, toch? Oké. <laughs> hey Dolly, ik hoor je nog.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 ZFM, Race Radio. Ja, we gaan weer over naar het, naar het circuit, naar Willem. Willem, ben je daar? Ja, ik ben er nog steeds. Ah, ja, We zijn eh, bezig hier met uh, Verstappen familiedagen. Eh, ja, we hebben het afgelopen uur het een en ander aan demonstraties gehad op de baan, naast de baan, boven de baan. En, uh, het is daar nu eh, Stel dat is eh, een, een, parade van supercars. Dan moet ik denken, een hele mooie Ferrari's, Austin Martin, Mercedes, noem maar op. al die specifieke supermodellen. Daar rijdt ook Mercedes SLS, een van de SLS die Jong eh, kort geleden zijn uitgeschrapt door eh, Race Planet, eh, organisatie die hier op het circuit incentives organiseert, waarbij bij je kan rijden in verschillende auto's. nou, uiteraard Jan-Peter Balken. En hij kwam net van het circuit af. Hij was een rondje mee geweest met Max in zijn open Austin Martin. De man krijgt geen genoeg van. En hij stapt alweer in een andere auto. Een Mercedes SLS bij Marcel Dekker. De winnaar vanmorgen van de Mazda NX5 Cup. En eh, hij zit wederom, wederom in een auto op de baan, eh, die man. <laughs> ja, er is genoeg te doen als ik het allemaal zo hoor, hè? Ja, want een eind verderop, een eh, paddock verderop hier, klinken nu de notenmuziek van Maan. Nou, dat is me te druk daar om daarheen te lopen. Dus daar ga ik niet van genieten. Ik blijf liever hier op het wat rust. Je blijft lekker in het zonnetje zitten. Van circuit. En uh, we maken ons alweer op eh, voor de volgende demo van uh, Max Verstappen die om kwart over twee gaat beginnen. Dan gaat hij weer met zijn Formule in het circuit op. mensen zoeken alweer een plekje kort aan de baan om het goed te kunnen zien en horen. En horen zullen jullie dat soort dagen ook alweer. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Oké Willem. Willem, bedankt voor zover. Ah, oké. En na, twee, na tweeën nemen we weer contact met je op, hè? Is prima. Ah, oké, en bedankt, Dank hè. Doei. Música Mijn twee uur zit erop. We gaan door straks met Rob en Albert-Jan. Ik wens u heel veel plezier vandaag nog. En er is genoeg te doen op het circuit en in het dorp. Daar hoort u van alles nog van. Ik zou zeggen, tot aankomende donderdag. Want dan ben ik er weer met Muziek Boulevard Live.